5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Levenseindekliniek heeft onzorgvuldig gehandeld... bij de euthanasie van twee psychiatrische patiënten... oordeelt de toetsingscommissie. In het ene geval werd een negatieve beoordeling... van een toetsingsarts in de wind geslagen. In het andere geval werd wel heel makkelijk geaccepteerd... dat een patiënt een laatste behandeling weigerde. Euthanasie bij psychiatrische patiënten is complex... omdat moeilijk is vast te stellen of het lijden uitzichtloos en ondraaglijk is... Om de zorgvuldigheid te waarborgen heeft de levenseindekliniek voor ingewikkelde gevallen een extra reflectiemoment met onder meer een externe psychiater en een jurist ingebouwd. De Duitse Veiligheidsdienst is begin dit jaar getipt over de radicalisering van de Afghaan... die vrijdag in Amsterdam twee Amerikanen neerstak. In het asielzoekerscentrum waar de Afghaan woonde... was het de medewerker opgevallen dat zijn gedrag was veranderd... en dat hij zijn baard liet staan. Desondanks stond de Afghaan bij de autoriteiten niet bekend als islamitische extremist. Spanje stopt met het leveren van bommen aan Saoedi-Arabië. Dat zou zijn vanwege zorgen over het gebruik van die bommen in Jemen. Het Spaanse ministerie bevestigt het nieuws tegen Spaanse media... maar maakt geen details bekend. Spanje sloot in 2015 een deal met de golfstaten... over de verkoop van 400 lasergestuurde bommen. Daarvoor werd ruim 9 miljoen euro betaald. De Spaanse regering wil de overeenkomst nu opzeggen... en het geld teruggeven. die arabië vecht in Jemen in een coalitie met bondgenoten... tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Hoogleraar Ewine van Dishoek van de Universiteit van Leiden heeft de Kavli-prijs gekregen. Dat is een van de hoogste onderscheidingen in de sterrenkunde. Van Dishoek krijgt de Noorse prijs voor haar onderzoek naar hoe sterren en planeten worden geboren. De onderscheiding werd tijdens een speciale ceremonie uitgereikt door koning Harald. Aan de Kavli-prijs is een bedrag van 1 miljoen dollar verbonden. Het weer. Er ontstaan wat regen- en onweersbuien met plaatselijk veel neerslag. Morgen vallen er vooral in de zuidelijke helft enkele buien.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra que yo siempre canta. cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema labores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.